Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing. Dit is het nieuws van NOS op 3. Er wordt sinds corona veel gezopen en geknokt bij het stappen. Hulpverleners, kroegbazen en beveiligers merken het vooral in de weekenden. Zij zeggen dat jongeren het uitgaan zijn verleerd. Er wordt bijvoorbeeld snel te veel gedronken hier nuchter naar binnen stap, dan heb ik het niet aan mijn zin. We zien dat jongeren vaker dan voorheen kiezen voor cocktails of speciaal bier. Zout snuiven. Eh, dat bevat meer alcohol dan eh, het gebruikelijke pilsje. En dat, eh, dat betekent dat je sneller dronken wordt en met alle gevolgen van die. Ik drink weer drankje, ik ga niet van de muziek. En de, de krijgen. Beveiligers zien dat er ook meer opgefokte jongeren rondlopen... wat dan weer leidt tot vechtpartijen in kroegen en clubs. Gemeentes, hulpverleners en horeca gaan binnenkort samen nadenken over een oplossing. In IJsselstein, vlakbij Utrecht, was vannacht een zwaar ongeluk met meerdere auto's. Een man van 29 heeft het niet overleefd. Drie anderen raakten gewond. Twee daarvan zijn naar het ziekenhuis gebracht. Wat er precies is gebeurd, dat weet de politie nog niet. in Canada zijn vier mensen omgekomen bij noodweer. Door de onweersbuien en harde wind zitten er ook nog steeds veel mensen zonder stroom. En een hoop huizen zijn beschadigd. is like a friggin' warzone. Like it's right from here, right through to the other side of the tin mill. That's exactly what it looks like. Two of our staff were here and taking shelter in one of the trailers. Um, and it was the only thing that didn't get destroyed on our property. In Ottawa, de hoofdstad, kan het nog dagen duren voordat mensen weer stroom hebben. En tranen en treurige koppies in Twente. Heracles uit Almelo moest gisteravond aan de bak tegen Excelsior... voor de allerlaatste kans om niet te degraderen. De avond begon goed. Dat klonk zo bij ESPN. Draait gevaarlijk en de kopbal is goed. En daar is het doelpunt. Het doelpunt dat Heracles zo nodig heeft. Die kapt, die zoekt en die vindt het doel. Daar is de 1-1. Het draait, gevaarlijk en er is Vive. Geeft hem voor en daar is ook de 1-3 e nog in deze dramatische seizoensslotfase voor Heracles. Waarin werkelijk alles fout is gegaan. De Almeloze avond eindigde dus dramatisch. Heracles degradeert na 17 jaar in de eredivisie. Wel een lichtpuntje voor Excelsior dus. Die club strijdt komende week tegen ADO om het laatste ticket voor de eredivisie. En het weer nog. Veel zon vandaag. Vanmiddag ontstaan er wel wat stapelwolken, maar het blijft overal droog. Het wordt 20 tot 24 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB.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 I really wanna see you. Could you take a little bit of time, baby? I wanna see you better. Could you spend a little bit, take a little, spend a little bit of time? Would you take a little bit of time? We fool around, jump down, fool around. Could you fool around? Say one, two, three, and four, five, one, two, three, and time out with me. Well, just take five, just take five. Just stop your busy day and take the time out to see that I'm alive, I'm alive. Although I'm going out on my way, just so I can pass by each day. Not a single word do we say. To a pantomime and out of time. Still, I know all eyes are for me. I a tingle down to my feet when your smile gets much too discreet. to send me on my way. Now, wouldn't it be better not to be so polite? Well, you look good all a light. You start a little conversation now, it's alright. When you take it by. take a little time out with me The baby take five. <laughs> You stop your busy day and take the time out to see, girl, that I just so I can pass by instead. Not a single word do we say. It's a pantomime, not the time. Still, I know my lines are for me. Half of tingles down to my feet. When you're smiling, much too discreet, It's sending me gone away. Wouldn't it be better not to be so polite? Princess, am I you? You know that you could offer me a line. Start a little conversation now, it's alright. Will you, David? you say, Yes, a pantomime, and out of time, still I know my life's out for me. Apple tingles down to my feet. When your smackers went to the street, it's sending me on my way. Well, baby, just don't say I'm on it, please. Listen to the, listen to the things, listen to the words, listen to the things, listen to the things I told a girl. Listen to the words, listen, listen to the words I told a girl. Listen, listen to the words, listen to. I told her, sweet thing, you take a little bit of time, baby. Told her, sweet thing, could you take a little bit of time, honey? We can play around, we can fool around, we can jump down, fool around, play around. We can do it over When you 发给他呀的，一个是一个鸡不鸡鸡，这个是发家家，家包呀这是没呀没呀鸡鸡，我总是一心心心心。 met zijn vertolking van eh, Take 5. Het eh, klassieke nummer wat vooral bekend is van eh, Dave Brubeck. Heel fijn dat u weer terug bent. Mijn naam is Marco en heel fijn dat u luistert naar ZFM Jazz. Elke zondag van 10 tot 12 aangekomen in het tweede uur. Sonny Rollins, een Amerikaanse tenorsaxofonist met het nummer Moriat. Dat is echt, eh, eh, die meneer heeft een carrière. Die heeft over 70 jaar op, de, op de planken gestaan en 60, meer dan 60 albums uitgebracht. Het is echt eh, ongelooflijk. Maar van deze overweldigende Amerikaanse muzici gaan we terug naar de Nederlandse muziek. Van Sien van Tuinen, een, een Friese jazz-saxofonist geen jazz. Sorry, van Sien van Tuinen. Oosterwolde, Friesland is ze geboren. Het is een, uh, een Nederlandse jazzzangeres. En zij heeft een album uitgebracht, eh, Celebrating Rita Rice. En eh, het nummer wat ik klaar heb staan is Exactly Like You. someone Seems exactly like for someone exactly like Jazz zangeres, Prachtig hoeveel Nederlandse eh, jazzmuzikanten er eigenlijk zijn. En, eh, natuurlijk eh, kennen we allemaal het trio Pim Jacobs. Ze hebben fantastische muziek voortgebracht. Maar ze hebben ook wel eens samengespeeld met een fantastische Haarlemse jazz-saxofonist. Ruud Brink. En die werd zo geëerd in de wereld dat hij eigenlijk naast zijn twee Edisons ook de Burt Award toegekend werd. En dat is best wel een, eh, een, verhaal, want deze trofee zou aan hem uitgereikt worden op het eh, North Noordzee Jazz Festival. Echter 15 dagen voor de uitreiking, op 29 juni 1990, overleed hij in het ziekenhuis. In het Haarlemse ziekenhuis, het Spaanse ziekenhuis. De onderscheiding werd later door niemand minder dan Stenkert uitgereikt aan zijn zoon Ruud Brink. Ten ere van uh, Ruud Brink staat er een bronzen beeldje in Haarlem in de Egelantierstuin. Het is zeker de moeite waard om daar een keer te gaan kijken. Zoals gezegd, trio Pim Jacobs samen met Ruud Brink, Just Friends. fantastische saxofonist Ruud Brink... samen met eh, het Pim Jacobs trio. Het is ongelooflijk wat Nederland eh, heeft voortgebracht... aan eh, zeer goede muzici en, en zeker ook op het gebied van jazz. Bijvoorbeeld een, een jazzer van Ruller is een, een, een in Amsterdam geboren jazzgitarist... En ook hij, hij heeft ook een prijs gewonnen. In 1995 won hij de prijs uh, Monk International Jazz Guitar Competition in Washington. Nou, ik kan het al bijna niet uitspreken. Het zal een hele bijzondere prijs zijn. Eh, zoals gezegd, Jess van Ruller met het nummer Debits on Credits. Fuck. you. samen met uh, Maarten Hooghuis met het nummer Drops. Ehm, mijn andere voorliefde voor de, eh, zeker is voor Nederlandse muzici. En dan is het zeker de eh, muzici met een, big band. En er is een hele leuke, jonge Nederlandse artiest. Die heb ik al vaker gespeeld. En daar heb ik ook een bepaalde voorliefde voor. Dat is Dennis van Aas. En hij heeft een nieuw nummer. En het heet I Can Make This Right. out a little argument. Nothing big, nothing real, nothing broke, no big deal. And that's the way it went. So then I tried to call you, wondering why you disappeared. And I looked, but in vain, wrecked my car. I'm in pain, wondering why you ain't right here. So it's just me and Jack until you get back Cause I don't have a clue I can't make this right without you It takes two Oh, it takes two And I can't make this work without you Uncomplicated tearing me apart. I can't make this right without you. I woke up on the that's where I out. Then someone kissed me and said, baby, come on to bed. And that's what it's all about. I needed some space get back to base. She looked me in the eye. prachtige stem van eh, Dennis van Azen. Nog geen 28 jaar oud en gewoon eh, hier uit Beeldhoven uit Nederland. En als je nu denkt, waarvan eh, ken ik nou Dennis van Azen? Nou, Dennis van Azen werd bekend toen hij in 2019 de Voice of Holland won. Hij zette niet alleen zichzelf op de kaart, maar liet ook zien dat jazzmuziek ook voor een groter publiek is. In 2020, ook hij won een prijs. We hebben alleen maar prijswinnaars in de uitzending vandaag. In 2020 werd de jonge zanger bekroond met de oudste muziekprijs van Nederland. De Edison Jazz. Intussen heeft hij zijn eerste tournees achter de rug. En eh, dat smaakt zeker naar meer. Ik ben in de theatershow van eh, Dennis van Aassen geweest. Ik zou zeggen, mocht het in de buurt zijn, is zeker de moeite waard. We gaan de grote oceaan oversteken en komen dan uit in Amerika. Met onze Canadese jazzzanger eh, Michael Bublé... met een duet met Paul Anka. Every time it rains, it rains pennies from heaven. And don't you know each cloud contains pennies from heaven? You'll find your fortune falling all over the town. Be sure that your umbrella is upside down and trade them for a package of sunshine and some flowers. If you want the things you love, you must have showers. So when you hear it thunder, don't run under a tree. There'll be pennies from heaven for you, uh, for you and me. Every time it rains, it rains. Pennies from heaven. Don't you know each cloud contains pennies from heaven? Waiting for a package of sunshine and flowers. If you want the things you love, you gotta have showers. rains, it rains pennies from heaven. Don't you know that each cloud contains pennies from heaven? You'll find your fortunes falling all over the town. Be sure that your umbrella is up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 There'll be pennies from heaven for you and me. Pennies from heaven for you and me. For you and for me. Paul Anka samen met uh, Michael Bublé. vandaag eh, is er trouwens ook nog een eh, jazzconcert in het Theater de Krocht in, eh, in Zandvoort. Het Celebration the Jazz van Johnny Meyer door André Vrolijk, Louis van Dam, Edwin Kortzilius en Frits Landsbergen. Het optreden wat anders dan u gewend bent, eh, Johnny Meijers, gaat u op beeld zien. Hierdoor is het noodzakelijk dat de groep speelt op het podium. Bereid voor op een hele bijzondere middag gewijd aan een bijzonder mens en een formidabel accordeonist. Dat staat vermeld op de site van De Krocht. Dus mocht u vanmiddag nog zin hebben in een, eh, in een jazzconcert, eh, in ons eigen theater De Krocht is vanmiddag een jazzconcert. We zijn alweer bijna aangekomen aan het tweede uur van, uh, van jazz bij ZFM. Elke zondagochtend van 10 tot 12. Mijn naam is Marco. Het is, uh, ik vind het fijn dat u luistert. zijn eh, jammer genoeg alweer aan het einde gekomen van eh, twee uur jazz hier bij ZFM vanuit een zonovergoten Zandvoort. Mijn naam is Marco, ik vind het heel fijn dat u geluisterd En u luistert nog naar de klanken van de Erik Ineke Jazz Express met een uh, fantastische altsaxofoniste Tineke Posma uit Heerenveen. En ze spelen van het album The Music of Charlie Parker. Charlie Parker, dit nummer heet Mood. Echt fantastisch. We gaan er ook uit. Het laatste een nummer wat ik voor u eh, ga spelen hier vanaf mijn rechterdraait... is vanuit Rotterdam ook een zeer begnadigde eh, trompetist, Jan van Duiken. En het is van het album eh, Fingerprint en het heet Scribbin. Nogmaals bedankt voor het luisteren. Ik wens u nog een hele fijne dag. En tot de volgende keer hier op ZFM Jazz. Elke zondagochtend van 10 tot 12.